en een voorspoedige start. Mark Visser met het NOS gesproken met nabestaanden van de schietpartij op de basisschool Sandy Hoek. Daarna was hij bij een herdenkingsdienst voor de slachtoffers. U bent niet alleen in uw verdriet, het hele land helpt met u mee, zei Obama. Op het podium brandden 26 kaarsen voor de slachtoffers van het bloedbad... dat de 20-jarige schutter vrijdag aanrichtte nadat hij eerst zijn moeder had doodgeschoten. De opgeleide discussie in de VS over vuurwapens leidt tot concrete plannen om het vuurwapenbezit terug te dringen. Aantal democratische senatoren wil dat er een wet komt die automatische vuurwapens verbiedt. Tot deze week moet een wetsvoorstel worden ingediend. Eerdere voorstellen om de regels voor wapenbezit te verscherpen... werden vooral door republikeinen tegengehouden. Uitzendbureaus bieden autochtonen sneller een baan aan dan allochtonen... schrijft het Sociaal Cultureel Planbureau in een rapport. Twintig acteurs probeerden in opdracht van het SCP werk te vinden. Om twee banen aangeboden te krijgen zijn voor een autochtoon gemiddeld vier bezoeken aan een uitzendbureau genoeg. Een allochtoon zou er zeven bezoeken voor nodig hebben. In Griekenland is het hek aan de grens met Turkije klaar. Het is 10,4 kilometer lang, 4 meter hoog en voorzien van prikkeldraad. Het moet de toestroom van illegale migranten naar de EU indammen. De grens tussen Griekenland en Turkije wordt vrijwel helemaal gemarkeerd door de Maritsa-rivier. Het hek staat op een deel waar de grens over land loopt. Staatssecretaris Van Rijn geeft vandaag het start zijn voor een campagne die jongeren weg moet houden van alcohol. In de campagne wordt benadrukt dat jongeren onder de 16 vanaf 1 januari strafbaar zijn als ze alcohol bij zich hebben op een openbare plek zoals op straat in een park of in een stationshal.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 I This is why I just can't get with you. No, no. You remind me, of, a girl that, that I, I once knew. Oh, no. See your face whenever I. Why I just can't believe all of the things she put me through.